wash my hair and I kid myself. I look real smooth. aan het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Live. Live. Dit is 20 jaar ZFM. Everybody's shark's Here we go again. 2004. Uh, uh.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 Daarna zijn er diverse naschokken geweest. De Chinese autoriteiten zijn bang dat het dodental nog zal stijgen... omdat er nog veel slachtoffers onder het puin liggen. getroffen steek is weliswaar niet zo dicht bevolkt... maar de huizen van de weinige steden en dorpen zijn zo slecht gebouwd... dat ze vrijwel allemaal zijn ingestort. De laatste vier maanden van vorig jaar zijn zo'n 29.000 jongeren aan een baan, leerwerk, plek of stage geholpen. Dat schrijft minister Donner van Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Hij spreekt van moedigende eerste resultaten van het actieplan jeugdwerkloosheid van het kabinet. Vooral allochtonen en jongeren zonder afgeronde opleiding zitten langer zonder werk. Zorgverzekeraars hebben in 2009 meer onterechte declaraties opgespoord dan het jaar daarvoor. 184 miljoen euro werd ontdekt, 208 was dat 100 miljoen. Veruit de meeste gevallen gaat het niet om fraude, maar om per ongeluk verkeerd ingevulde declaraties. Zorgverzekeraars vinden meer fouten omdat ze betere technieken hebben om declaraties te controleren. De 47 landen die hebben deelgenomen aan de topconferentie over nucleaire veiligheid... hebben afspraken gemaakt om de risico's van illegale handel in kernmateriaal te beperken. Zo willen de landen dat binnen vier jaar al hun nucleaire materiaal veilig wordt opgeslagen... zodat het uit handen blijft van terroristen. Amerikaanse president Obama is geen voorstander van een speciaal tribunaal voor nucleaire zaken... iets dat onder andere premier Balkenende wel zag zitten. Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA krijgt de komende vijf jaar 6 miljard dollar extra. President Obama zal het volgens het Witte Huis morgen aankondigen als hij een toespraak houdt in het Kennedy Space Center in Florida. Obama wil met een nieuw plan astronauten goedkoper en verder de ruimte insturen. Het weer zonnig met in de middag wat stapelwolken.